Kees Groot met het NOS-journaal. De nieuwe Italiaanse premier Monti heeft in het parlement zijn plannen gepresenteerd om de economische problemen van het land aan te pakken. Hij beloofde strikt en eerlijk te zijn bij de hervormingen. Monti wil onder meer het pensioensysteem aanpassen waarin volgens hem grote en oneerlijke verschillen zitten tussen de beroepsgroepen. Verder wil hij de belastingen hervormen en belastingontduiking aanpakken. De nieuwe Italiaanse premier waarschuwde dat de toekomst van de euro afhangt van de beslissingen die Italië de komende weken neemt. Vanavond houdt de Senaat een vertrouwensstemming over de nieuwe regering. Voorzitter Blatter van de Wereldvoetbalbond FIFA heeft veel ophef veroorzaakt met zijn uitspraken over racisme op het voetbalveld. In een interview zei hij dat het eigenlijk niet bestaat. Hij sprak van provocaties die bij het spel horen. Na afloop geef je elkaar een hand en is het uit de wereld, zei hij. De voorzitter van de Engelse Spelersvakbond vindt dat Blatter moet opstappen. En ook de Britse minister van Sport, Robertson, vraagt om zijn vertrek. Drie Nederlandse mannen van Marokkaanse afkomst hebben een klacht tegen Nederland ingediend bij het VN-comité voor de Mensenrechten in Genève. De drie vinden dat de Nederlandse staat hen niet heeft beschermd tegen wat ze noemen de haatzaaierij door Geert Wilders. De weigering van het OM om Wilders te vervolgen, de vraag om vrijspraak toen er toch een proces kwam en de vrijspraak door de rechtbank zien de drie als een vrijbrief voor Wilders om migranten en moslims te blijven bestempelen als gevaar voor de samenleving. In de haven van Antwerpen is een grote partij grondstoffen gevonden voor de productie van ecstasy. Het gaat om 12.000 liter safrol, een plantaardige stof uit, uit Thailand. De vloeistof zat in vaten en had als bestemming Nederland. De vondst werd een paar weken geleden al gedaan, maar justitie in Antwerpen heeft het nu pas bevestigd. De 12.000 liter safrol zou goed zijn geweest voor honderden miljoenen ecstasypillen weer vanavond bewolkt. Vannacht wordt het 3 tot 8 graden. Morgen overdag veel bewolking, maar later op de dag kan de zon nog even doorbreken. Het wordt dan een graad of 10.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 Op de A9 Alkmaar richting Diemen. Tussen de knopen de Badhoevedorp en Holendrecht 7 kilometer. Heeft te maken met een aanreding richting Amstelveen. Op de A10 ring Amsterdam tussen Osdorp en de Koentenol 5 en tussen Geusveld en Afritderij ook 5 kilometer. A12 Den Haag richting Utrecht bij Reewijk 6 kilometer en 15 Maasplak te Rotterdam. Tussen Afrit Briede en Spijkenisse 8 en verderop bij het knooppunt Vaanplein nog eens 6 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor het knooppunt Bressenplein 5 en richting Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel 6 kilometer.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 the Not But is your great, great, great granddaughter It's three five I took a ship to the year 3000 This song had gone multi-platinum. Everybody bought our seven thousand. It had us so Michael Jackson. I took a ship to the year 3000 This song had gone multi-platinum.